Stubenitski met het NOS-journaal. De uitslagen van de illegale schijnreferenda in Oost-Oekraïne... maken de weg vrij voor illegale Russische annexatie. De Russische bezettingsautoriteiten claimen dat mensen in de regio's Lugansk, Zaporizhia en Gerson... massaal hebben gestemd voor Russische inlijving. Vrijwel overal zou meer dan 90 voor inlijving zijn. De verwachting is dat president Poetin snel zijn goedkeuring geeft voor de annexatie. De VVD is kritisch over de nieuwe transgenderwet... waardoor mensen makkelijker de registratie van hun geslacht kunnen laten wijzigen. De grootste regeringspartij wil meer onderbouwing van de wetswijziging... en vraagt zich af of de huidige wet niet voldoet. Daarmee is een meerderheid voor het plan onzeker geworden. Als de wetswijziging doorgaat, hoeven mensen niet meer eerst langs een deskundige... om te laten bepalen of hun wens wel serieus genoeg is. Komende dag gaat het debat over de transgenderwet verder. De meeste vrouwen die in deeltijd zijn gaan werken na het krijgen van kinderen... blijven dat ook doen als hun kinderen ouder zijn en minder zorg nodig hebben. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ongeveer de helft van de vrouwen die deeltijd werkt bestaat uit deze groep. Als de overheid wil dat deze vrouwen meer gaan werken... zou voltijd werken lonender moeten worden, zeggen de onderzoekers. De Inktspotprijs voor beste politieke tekening van het parlementaire jaar... is dit jaar toegekend aan Jip van den Toorn. Ze krijgt hem voor haar tekening Milieubewust, die in de Volkskrant verscheen. De tekening heet... Brenda had besloten om milieubewuster te gaan leven. Je ziet haar vervolgens in een vliegtuig zitten, terwijl ze zegt... eigenlijk kan dit dus niet... Volgens de jury weet Van den Toorn op humoristische wijze... het hypocriete gedrag van de milieubewuste mens te hekelen. Het weer, vooral in de westelijke land, helft van het land regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6.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 Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book still not done. You my Jesus, time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name, please. weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh but we're too strong for it to ever hurt They might try and bring you down but it'll never work When you smile you just light up the room I ain't never met a person that's brighter than you Say I love you and I mean it every time that I do you little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is. Swear to God, you're just amazing, little girl. From the bottom of my heart, I wouldn't change it for the world, yeah. No other name to you. is ZFM.